in zijn cel in een Brusselse deelgemeente. In eerste instantie werd rekening gehouden met zelfmoord... maar uit de autopsie blijkt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Het slachtoffer uit Algerije was ontoerekeningsvatbaar verklaard. Ook de Nederlandse verdachte zou een psychiatrisch verleden hebben. Hij werd vervolgd voor diefstal. Het OM eist 6 miljoen euro van twee bedrijven uit Venlo en Duitsland... die illegaal gasturbineonderdelen hebben geleverd aan Iran. Het geëiste bedrag zou de winst zijn die de bedrijven hebben gemaakt. Gasturbineonderdelen mogen niet zomaar worden geëxporteerd... omdat ze kunnen worden gebruikt bij de productie van massavernietigingswapens. Sarina Wiegman heeft bijgetekend als bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen. Ze leidt Oranje in ieder geval tot en met het EK van 2021. Wiegman is nu drie jaar bondscoach. Onder haar leiding wonnen de voetbalvrouwen in 2017 de Europese titel... en haalden ze dit jaar de finale van het WK. Nederland doet volgend jaar mee aan de Olympische Spelen in Japan... en is ook al bijna zeker van plaatsing voor het EK van 2021. Jeroen Pauw is uitgeroepen tot omroepman van het jaar 2019. Volgens de redactie van mediavakblad Broadcast Magazine... dat de jaarlijkse verkiezing organiseert... wordt Pauw beschouwd als de beste interviewer van Nederland. Juist vandaag maakte hij bekend te stoppen met zijn dagelijkse talkshow op NPO 1... om zich te richten op ander tv-werk zegt dat hij het eervol vindt dat hij tot omroepman van het jaar is verkozen... en noemde de keuze ook terecht, gezien de vorige winnaars. Vorig jaar was dat Bo van Dorens, in 2017 Eva Jinek. Het weer vanavond klaart het op en wordt het droog. Morgen grotendeels droog, zonnige periode... maar in de loop van de dag wel weer lichte regen.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 Ik ben beter dan Baudet in bed. Ja, jij vergeten met Cherry. Hij is beter dan Cherry, Hij komt veel dieper dan Cherry. Hij is beter dan Baudet in bed. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Get oh ready for this. Oh shit! Oh! It's me, Fergie. Up here. Polo. Fucking Ferg, what's up, baby? Come on. When I come to the club, step aside. Oh shit! Pop the seats, don't be heavy in the line. Oh shit! Oh. VIP, cause you know I gotta shine.